Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël mag geen grondoffensief beginnen bij de stad Rafah in Gaza... zonder een degelijk plan om burgers daar te beschermen. Dat zei de Amerikaanse president Biden in een persconferentie met de koning van Jordanië. Koning Abdullah zei op zijn beurt dat er zo snel mogelijk een blijvend staakt het vuren moet komen... Volgens Biden wordt daaraan gewerkt. De Amerikanen willen een deal bewerkstelligen over de vrijlating van gijzelaars... die gepaard zou gaan met een periode van kalmte van zes weken. Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een WOO-verzoek, blijkt uit nieuw onderzoek. Op grond van de Wet Open Overheid, de WOO, kan iedereen informatie opvragen bij de overheid. Vooral journalisten en wetenschappers doen dat. Maar het duurt steeds langer voordat er een antwoord komt op zo'n informatieverzoek. Afgelopen jaar gemiddeld bijna een half jaar, terwijl het volgens de wet binnen zes weken moet. Het ministerie van Financiën doet met gemiddeld 239 dagen het langst over een behandeling van een WO-overzoek. Bij een schietpartij bij station Purmerend zijn afgelopen avond twee mensen zwaar gewond geraakt. De politie meldt dat beide jonge slachtoffers in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. De schutter is nog voortvluchtig. De politie is bezig met een klopjacht, onder meer met speurhonden en een politiehelikopter. Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Telon Griekspoor met moeite de tweede ronde bereikt. Ondanks twee matchpoints tegen versloeg hij de Italiaan Lorenzo Musetti in drie sets. De met een wildcard toegelaten Jesper de Jong kon niet stunten in Rotterdam. Hij verloor in de eerste ronde van het ABN AMRO tennistoernooi in twee sets van de Canadees Milos Roanic.